met het NOS-journaal. Een Amerikaanse tv-presentator van NBC zegt dat haar familie bereid is... om de mogelijke ontvoerders van haar moeder te betalen. Verschillende media kregen deze week brieven... waarin door de mogelijke ontvoerders miljoenen dollars in bitcoin wordt geëist. De politie zoekt al zeven dagen naar de vrouw van 84... die elke dag medicijnen moet nemen. Maar van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor. De tv-presentator zou eigenlijk deze week verslag moeten doen van de Olympische Winterspelen in Milaan... maar heeft daar vanwege de ontvoering vanaf gezien. Portugal en het zuiden van Spanje hebben ook dit weekend weer te maken met noodweer. Storm Marta trekt over en dat gaat gepaard met veel regen en harde wind. Door een eerdere storm zijn door aanhoudende regenval en aardverschuivingen al zeker 10.000 mensen geëvacueerd. In Portugal overleden 11 mensen door het noodweer. Vandaag zijn er in dat land presidentsverkiezingen... maar de oppositieleider wil dat die worden uitgesteld vanwege de storm. Nog al sinds het begin van het jaar valt er op het Iberisch Schiereiland veel meer regen dan normaal. In Milaan zijn protesten uitgelopen op rellen. Duizenden mensen gingen de straat op om te protesteren tegen de Amerikaanse immigratiepolitiedienst ICE... omdat die vanwege de Spelen agenten naar Milaan heeft gestuurd. Ook werd er gedemonstreerd tegen de Spelen zelf en tegen het woningtekort... De demonstranten die staken vuurwerk, fakkels en rookbommen af. Zes mensen werden opgepakt. En op die Olympische Winterspelen in Milaan komt vanochtend snowboardster Michelle Dekker in actie bij de kwalificatie Parallelreuzenslalom. Vanmiddag om vier uur is dan bij het schaatsen de start van de 5000 meter. Mannen met Stijn van der Bunt, Marcel Bosker en Chris Huizinga. En vanavond begint dan bij het snowboarden de kwalificatie Big Air Vrouwen. Het weer overwegend droog en bewolkt met vooral in het zuiden zon. Het wordt 7 tot 11 graden.